Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ook in Oostenrijk heeft een dam het begeven na hevige regenval. Volgens de publieke omroep ORF probeert het leger de dam te herstellen... met helikopters en grote zakken zand. Meer dan 100 huizen in de buurt zijn ontruimd. Bij een andere dam die op doorbreken stond zijn noodkleppen opengezet. Daardoor is het acute gevaar geweken. In Polen zijn eerder twee dammen doorgebroken. Het noodweer in Midden- en Oost-Europa heeft tot nu toe aan acht mensen het leven gekost. Op een motorevenement in Gemert in Noord-Brabant is een man om het leven gekomen. Twee andere mensen zijn gewond geraakt. Een motor met zijspan was op de slachtoffers ingereden. Het is onduidelijk hoe dat kon gebeuren. De politie doet nog onderzoek. Het motorevenement is stilgelegd. De organisatie wil er verder niets over zeggen. Het dodental van een bootongeluk in Nigeria gisteren is naar beneden bijgesteld. President Tinubu zegt dat er zeker 40 mensen zijn verdronken. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 60 doden. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land. Een houten boot kapseisde door nog onbekende oorzaak. Aan boord waren boeren die onderweg waren naar hun landbouwgrond. Vijf mensen zijn uit het water gered. Het was niet meteen duidelijk hoeveel mensen er op de boot zaten. Vorige maand kwamen in Nigeria 20 mensen om het leven toen de motor van een boot explodeerde. De grote prijs van Azerbeidzjan is gewonnen door Oscar Piastri. De Australiër won de wedstrijd achter een virtuele safety car. Wat betekent dat de coureurs een bepaalde snelheid moeten aanhouden en elkaar niet mogen inhalen. De virtuele safety car gold na een zware crash van Sergio Perez en Carlos Sainz. Max Verstappen kwam als vijfde over de finish in Baku... net achter zijn belangrijkste concurrent Lando Norris. Het weer vanavond op de meeste plaatsen bewolkt met op de Wadden wat regen.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 Zandvoort. tonight I will the light of deep red Let me see what I don't get The light of deep red Let me see what I don't Passing through the heat Come on, come on And pass through the heat Catch a thief A honey thief I'm a thief A honey thief Don't yeah to see what I don't get.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 714, live divine. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, some say I'm fresh When my voice goes through the best of the microphone That I am holding Copywritten lyrics only can't be stolen if they all snap Don't need the police to try to save them, your voice is sick So stay on my back or I will attack, and you don't want that. my voice don't through the rest of the mic. microphone that I am holding. Copywritten lyrics only can't be stolen if they are snap. Don't need the police to try to say them. Your voice will sing, so be stay off my back, or I will attack, and you don't want that.